Zes uur. Carolijn Bari met het NOS Journaal. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb looft 10.000 euro uit... voor het beste idee voor een campagne om studenten zich aan de coronaregels te laten houden. Een groot deel van de besmetting vindt plaats in de leeftijdsgroep van 20 tot 29. Over een uur maken premier Rutte en minister De Jonge nieuwe maatregelen bekend... om de verspreiding van het virus in te dammen. De maatregelen zullen zondagavond om 6 uur van kracht worden, melden bronnen aan de NOS. Veel maatregelen zijn al uitgelekt. Zo moeten in zes regio's in de Randstad cafés om 1 uur s'nachts sluiten... en komt er een beperking van het aantal mensen dat op één locatie bijeen mag komen... met een paar uitzonderingen voor bijvoorbeeld begrafenissen. Op een middelbare school in Amsterdam-Zuid zijn dit schooljaar al 30 leerlingen besmet geraakt met het coronavirus. Ook vijf docenten zijn besmet. De afgelopen week kwamen er 12 nieuwe gevallen bij. Volgens de school is dat waarschijnlijk op een feestje gebeurd. De school schrijft aan ouders en leerlingen dat het nu geen tijd is voor feestjes. Een aantal klimaatactivisten van Extinction Rebellion bezet al uren een kruispunt op de Amsterdamse Zuidas. Ze hebben zichzelf vastgeketend en vastgelijmd. Ze negeerden daarmee de waarschuwing van burgemeester Halsema... die gisteren al zei dat ze zou ingrijpen als de klimaatactivisten blokkades zouden opwerpen. Politieagenten zijn de activisten aan het losmaken. De groep actievoerders was veel groter, maar de politie heeft er al 280 van het kruispunt afgehaald. Eén demonstrant is aangehouden voor het mishandelen van een politieagent. Die raakte licht gewond. De negentiende etappe van de Tour de France is gewonnen door de Deen en Krak Andersen. Hij was ontsnapt uit een kopgroep en legde de laatste kilometers af in zijn eentje. De gele leiderstrui blijft in handen van Primoz Roglic van Jumbo-Visma. Het weer zonnig met vooral in het zuiden wat sluierbewolking. Vanavond koelt het snel af en vannacht is het met 6 tot 12 graden een behoorlijk koude nacht. Morgen zon en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag, 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog zo'n 30 kilometer file op de snelwegen in onze regio. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Buiten en Lelystad 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Er wordt aan de weg gewerkt op de A7 vanuit Hoorn naar Zurich bij Zand. Altijd nog 13 kilometer vanaf Den Oever. 20 minuten vertraging heb je daardoor. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit knooppunt de Nieuwenmeer naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam Slotermeer gebeurde een ongeluk.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 Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. tweede uur van Welkom in Zandvoort. Het is 18 september. We wachten op de persconferentie van premier Rutte... met allerlei maatregelen die ook onze regio zullen treffen. En tot die tijd veel muziek hier bij ZFM. Zoals deze van Total Contrast 1985 alweer. Ik heb ze toen nog live gezien. Wat erg. zei het al. Leuk om weer te horen. Ja, zo veel aandacht inderdaad eh, voor die persconferentie. Ik heb eh, nog een item van, eh, van NH klaarstaan met een interview wat zij vandaag gedaan hebben... met de eigenaar van Café Stiels in Haarlem. En die is boos. Niet zomaar boos, die is echt boos. En dat gaat allemaal over de uitgelekte maatregelen. Dat inderdaad die cafés dus sluiten om, ja, om 12 uur en dan het licht aan en dan 1 uur iedereen eruit... Goed, we zullen straks nog wel van Rutte horen... maar ik zal je straks in ieder geval al de reactie van eh, de eigenaar van Café Stiels laten horen. Tot die tijd, terug naar 2020. DJ Khaled, Justin Bieber en Drake hebben samen weer een plaat gemaakt. En die begint natuurlijk altijd met Another One, Another One. Zo gaat dat hier. En ook deze weer. Bitches. We the best music. Another one, yeah. J. Khaled. Bitches calling my phone like I'm locked up nonstop. From the plane to the fucking helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs. Ah, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor. Bitches calling my phone like I'm locked up nonstop. From the plane to the fucking helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs. Ah, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor. Ayy, shorty with the long text, I don't talk. Ayy, shorty with the long legs, she don't walk. Ayy. Yeah, last year I kept it on the tuck, ayy. 2020, I came to fuck it up, yeah. I want a long life, a legendary one. I want a quick death and an easy one. I want a pretty girl and an honest one. I want this drink and another one, yeah. And I'm troublesome, yeah. I'm a pop star, but this shit ain't bubblegum, yeah. You would probably think my manager is Scooter Braun, yeah. But my manager with 20 hoes and Budokan, yeah. Ayy, look, every Rihanna, Selena, my visa. It can take its charges as it needs to, my girl. That shit platinum just like all of my releases, my girl. Niggas come for me, I tear them all to pieces, my girl. I'ma show your sexy ass what relief is, my girl. Please don't take no shit that's about that how you geeking. And I'm not driving nothing that I gotta stick the keys in. Wonder how I got this way, I swear I got the bitches calling my phone like I'm locked up non-stop. From the plane to the fucking helicopter, yo. Cops pulling up like I'm giving drugs, ah, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor. Bitches calling my phone like I'm locked up nonstop. stop From the plane to the fucking helicopter, yeah. Cops pulling up like I'm giving drugs, out, ah, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor. I'm a pop star, not a doctor. Watch her, said she rep a whole different block, so I blocked her. Busy at the crib, cooking salmon with the lobster. If we talking joints, it's just me and David Foster. Bodyguards don't look like Kevin Costner, you tweaking. Just pulled up to Whitney, Houston, Texas for the evening. They tell the same story so much they start to believe it. The ones that start like Drizzy shit was cool, but we even. Man, how the fuck? Two, four, six, eight. Watch his factory so they appreciate. Crown in my hand, and I'm really playing. Keep awake. Shit don't even usually get this big without a beaver face. Nah, nah, piece of cake. Nah, nah, Turks and cake. Yeah, yeah. Go and get your friends. We can sneak away. Yeah, yeah. Yeah, I keep a keep the faith. Wonder how I got this way. Swear I got the bitches calling my phone like I'm locked up nonstop. From the plane to the fucking helicopter. Yeah, cops pulling up like I'm giving drugs. Ah, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor. Bitches calling my phone like I'm locked up nonstop. From the plane to the fucking helicopter. Yeah, cops pulling up like I'm giving drugs. Ah, nah, nah. I'm a pop star, not a doctor. take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocker with sit on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wild, wild, wild, wild, wild thoughts. wild. for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say. Tell you gone off the doors. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say you talking to me like your new babe. you talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Uh-uh. Cause you get wild, wild, wild you looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told you. When I told you. When i was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow thoughts. Wow. Ja, dat was hem twee keer, DJ kellet En ik vind het wel een mooie kerel. Hij loopt alleen maar in zijn groot trainingspak... alleen maar zijn eigen naam te roepen... En haalt er heel veel geld mee binnen. Goed, serieuzere dingen. Ehm, ik zei het al, NH eh, heeft gesproken met eh, Joost Reineman... Eh, eigenaar van Café Stiel in Haarlem. En die is echt boos over de komende maatregelen. Ik, ik knip het interview in twee stukken, een beetje hoort nu het eerste gedeelte onterecht, omdat we echt, eh, nou ik weet zeker als ik naar mijn collega's kijk en naar mezelf kijk, kijk rond hier achter in de zaak, alles zit eigenlijk op anderhalve meter. We, we werken met een man meer om alles eh, gewoon in goede baan te leiden. Mensen worden geregistreerd, dus de, de, de temperatuur wordt opgenomen, eh, alles wordt, de mensen blijven zitten aan tafel, worden geplaceerd, ze krijgen de drankjes aan tafel. En wat nu gaat gebeuren, nu gaat alles stroomt om half één, één uur leeg de straat op, alles duikt illegaliteit in, underground, thuisparties, daar is geen enkele controle meer. En wat is dan het gevolg? De, de besmettingen zullen nog meer gaan stijgen. Dus, ja. het werkt ik, juist averecht. Ik zei het al tegen een vriendje van, van de week. Ben ik nou slim of is de rest nou zo dom daar in Den Haag? Want ik begrijp, en met mij vele collega's in de horeca hier in Haarlem... waar ook nog eens een keer de besmettingen vrij laag zijn... als je dat vergelijkt met, met Rotterdam... die vooral zeg maar, een probleem heeft in allochtone wijken... en, en Amsterdam-Delft eh, met, met, met studenten. Noem maar, op. maar hier in Haarlem is eigenlijk alles vrij rustig. En toch worden we geslachtofferd. En als dit, wat, wat nu gebeurt... Nou, ik ga nu ongelooflijk eh, zakken nou, met, met, met, met, eh, met, mijn omzet. En dat, ik ga nu gewoon absoluut onder break-even dus hoe lang dit vol te houden is. En, en, en met mijn velen in de, in de avond-nachthoreca. Ik, eh, dit, dit wordt een bloedbad. Onder de horeca. Dit wordt echt een bloedbad onder de horeca. Want eh, er, is al heel veel uitgesteld eh, qua, qua betaling bij, bij collega's. Dat weet ik ook. maar de, de belastingaanslagen die gaan echt allemaal binnenkomen die de komende maanden. En dit wordt echt een bloedbad. still don't know what I was waiting for. And my time was running wild, a million dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. But I've never caught a glimpse how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't wanna be a richer man. ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware they're going through. Changes. Turn and face the strange. Changes. Don't tell them to grow up uh, out of it. uit ervaring ook. Dat, dat, dat, dat, dat is veel erger wat er eigenlijk in kroegen gebeurt. En als je naar studentenhuis kijkt, studentensociëteiten, uh, eh, eh, gebouwen waar, waar, waar, waar niemand de, eh, vat op heeft of wat er allemaal achter gesloten deur gebeurt, illegale parties. Daar, nou, laat, laat de slimme boa's zich daar maar eens op gooien met, sociale media, wat er allemaal gaande is op dit moment in Nederland. Want het is bijvoorbeeld in de stad Haarlem zijn er, denk ik, en dat is echt niet overdreven, een stuk of twaalf parties per weekend. Per weekend, van 100 tot meer. Uh, dat weet ik. Dan denk ik, waarom weet de politie of de BOA's of de gemeentelijke handhavers dat niet? I understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love.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 Nog een half uurtje tot de persconferentie van premier Rutte. En, eh, ja, en ondertussen kijk ik gewoon even op de activiteitenkalender. Want er is genoeg te doen in Zandvoort, nog steeds. Hoewel, kijk bijvoorbeeld bij Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Er zijn eh, diverse weekendwandelingen. Daar mag je nu weer het eh, terrein in. de ehm, meeste zijn vol. Maar ja, je hoort het van Christel al om half zes. Er zijn natuurlijk heel veel annuleringen. Dus wellicht dat er gewoon nog ergens plek is. En dat geldt misschien ook wel voor de volle maanwandeling of de gezinsexcursies van het IVN. En eh, ja, ook fietsexcursies nog steeds over de duinen die oorlogsverhalen vertellen. Die heb ik zelf ook gedaan. Hartstikke leuk. En eh, ja, ik zou toch even contact opnemen met uh, Nationaal Park zuid Misschien zijn er wat annuleringen. En kun je nog gewoon mee? Gaan wij door met Stevie Wonder. Fun day. the joy of children playing, laughing from dusk to dawn. On a day like this, you share your joy with everyone. You share your peace, you share your joy, you share your love. Fun Day van Stevie Wonder. En dat komt natuurlijk uit de film Jungle Fever van Spike Lee. En die film is weer uit 1991. Ja, en Spike Lee is natuurlijk gewoon een held. En kijk ook op Netflix naar die, eh, die serie die hij gemaakt heeft, You Gotta Have It. Dat is gewoon een remake van de film die hij eh, eerder gemaakt heeft. En een nieuwe film, Five, The Five Bloods. Ook een superfilm. En die is echt heel relevant op dit moment eh, met de Black Lives Matter discussies. Maar vooral She Gotta Have It. En daar zit in het tweede seizoen zit een registratie van de Purple Day. Dat is een dag in Brooklyn waarop de hele dag alleen maar gefeest wordt op muziek van Prince. En Spike Lee heeft dat gewoon als decor gebruikt. En je kunt prima alleen naar die aflevering kijken als je van Prince houdt. En eh, ja, weet je, ik ga gewoon Prince draaien. En ook weer een relevant nummer, Baltimore. Wat opeens in de Black Lives Matters... Eh, ja, omarmd wordt eh, ja, door, die, door die groepering. En het is eigenlijk wel heel toepasselijk. 1995, of eh, nee, sorry, 2015 gemaakt. Hier is Baltimore van Prince. Baltimore. scheduled programming to bring you up to date on a developing situation in Los Angeles. together. It's time to fight for human rights. Wake up! Let's put our hands together. It's time to fight for human rights. Wake up! Let's put our hands together. Let's put our hands together. It's time to fight for human rights. together time to fight for human rights. Wake up! Let's put our hands together. It's time to fight for human rights. Daniel Sauleka. En ja, dan denk je misschien is hartstikke recent. Nee, 1981 dus al gemaakt. Bizar, hè? En daarvoor hoorde je dus uh, Prince met eh, Baltimore 1995, of nee, 2015 zegt continu verkeerd gemaakt. We gaan terug naar 2020, veel, eh, veel beter. Tess Sultana heeft een nieuw album uit. En ja, veel ze doet alles zelf. En het is zo goed. Dit is Pretty Lady. Tess Sultana, Pretty Lady. En eh, kijk eh, op YouTube. En ze doet echt alles zelf. Geweldig. Goed, heb ik even tijd om eh, door te nemen wat er morgen vroeg in Goedemorgen Zandvoort is. Het vaste discussieprogramma hier op ZFM tussen 11 en 1. En morgenochtend is Astrid van der Veld aanwezig. Zij praat over de voornemens van de gemeentebelangen Zandvoort... voor het komende ja, seizoen, zal ik dan maar zeggen, parlementaire seizoen. Daarna is eh, Bart Schuitenmaker aanwezig. is een bekende gast die eh, met de Midwinter Pride Disco meedoet. Het is een happening voor 55-plussers op het strand. Martin de Boer komt. Hij is de marketingmanager van Corendon. En hij geeft een toelichting op eh, de aankoop van de haven van Zandvoort. Het strand dat iedereen natuurlijk kent. verder is er ehm, Tom van der Veen. Is er. Hij is de voorzitter van het hoteloverleg over de parkeerproblemen. En dat gaat het over de hotels en hun gasten. Wethouder Erwin is er en die gaat natuurlijk praten over die, eh, die puzzel die er dan is met het parkeren. En als de tijd over is zal Jelmer ook nog vertellen over hoe het is om als student in deze coronatijd te moeten studeren en een introductie te doen. En daarnaast, ik weet dat ze op de achtergrond ook bezig zijn... om te kijken of ze iemand kunnen vinden die misschien iets wil zeggen... over de maatregelen die vanavond genomen worden. Maar misschien dat dat ook bij Ellen dus morgen kan. Goed, ehm, het is eh, tien voor zeven. We wachten op de persconferentie.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 Eh, nu zo voor de persconferentie rond de coronacrisis. En eh, dit is een nummer wat Dolly in mei, juni gemaakt heeft. Helemaal in die coronacrisis om mensen een beetje steun te geven. En het is best een mooi, mooi nummer geworden.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 Eh, maar ja, het zullen ook echt maatregelen zijn die, eh, die op onze regio, op het Kennemerland, uh, van toepassing zijn. Dus daarom zenden we hem ook live uit vanavond. En zoals we dat ook met de gemeenteraadsvergaderingen doen, die we altijd live uitzenden, hebben we altijd een vast nummer aan het begin. Om in de tijd dat we moeten wachten tot de verbinding gereed is, draaien wij altijd Are You Ready van de Pacific Gas and Light Orchestra. En dat doen we dus nu ook weer. Tot zometeen. En als Rutte begint, dan houden we op. the sun